Twee uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. IOC-voorzitter Thomas Bach maakt zich er geen zorgen over... of alles voor de Olympische Spelen wel op tijd klaar is. Dat zei hij op het strand van Rio de Janeiro... waar hij een potje strandvoetbal speelde. Hij zei dat hij er zeker van is dat alles klaar zal zijn en dat het prachtige spelen worden. Volgens hem is het bij elke speler zo dat er vlak voor de start van zo'n evenement nog dingen zijn die niet af zijn. Afgelopen week werd duidelijk dat er onder meer in het Olympisch dorp nog niet veel werkt. Zo waren er lekkende leidingen, verstopte toiletten en verstopte doucheputjes. In de Amerikaanse stad San Diego is een politieman doodgeschoten. Een tweede raakte zwaar gewond. Ze werden tijdens een nachtelijke patrouille onder vuur genomen. Na een klopjacht is een verdachte aangehouden. Wat zijn motief is, is onbekend. Er wordt nog steeds gezocht naar mogelijke andere schutters. Een directeur van een parkeerbedrijf in België wordt ervan verdacht dat hij miljoenen heeft gestolen uit parkeerautomaten. Hij is opgepakt voor de fraude. De directeur beweert dat hij de parkeerautomaat in Antwerpen steeksproefsgewijs controleerde. Maar in werkelijkheid hield hij het wisselgeld achter, is de verdenking. De man zou alleen al het afgelopen half jaar zo'n 250.000 euro hebben gestolen. Maar de totale fraude is waarschijnlijk veel groter, omdat hij al 13 jaar voor het bedrijf werkt. In Zeeland is het in tegenstelling tot de rest van Nederland zomers drukker op de wegen dan normaal. Omroep Zeeland heeft het zelfs over een zwarte zomer op de Zeeuwse wegen. Uit cijfers van het CBS komt naar voren dat Zeeland de enige provincie in Nederland is... waarin de zomermaanden de verkeersdrukte niet af, maar juist toeneemt. En dat komt door de vele vakantiegangers die de provincie dan bezoeken. Dit weekend wordt binnen heel Europa veel drukte verwacht op de weg. En al vanaf vandaag is het aanschuiven richting het zuiden. En dan het weer wisselvallig met veel wolken, enkele buien en soms ook wat zon. Er staat veel wind en het wordt 20 tot 23 graden. Ook in het weekende buien, maar wel minder dan vandaag.